Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Politieagenten en hulpverleners werden tijdens de jaarwisseling doelbewust in hinderlagen gelokt. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulussen. Volgens hem was een duidelijk patroon zichtbaar. Er werden bijvoorbeeld branden gesticht waar de brandweer en politie op afkwamen. En dan stond men klaar om vervolgens eh, vuurwerk zeg maar liever explosieven eh, op de politie en de brandweer uh, eh, afvuren. Eh, dus dat is toch wel een beeld wat in de loop van de nacht naar voren kwam. Op sociale media zijn ook video's verschenen waarop hulpverleners doelbewust worden beschoten met vuurwerk. Verspreid over het land werden 250 mensen opgepakt. Brandwondencentra in verschillende landen, waaronder Nederland... hebben aangeboden om gewonden uit Zwitserland op te vangen. Bij een brand in een café vannacht kwamen daar zo'n 40 mensen om het leven. Ruim 100 mensen raakten gewond. De Zwitserse autoriteiten willen de gewonden verspreiden over ziekenhuizen. Prioriteit a été donnée à la prise en charge des victimes... afin de leur porter secours et des les acheminer sur les différents hôpitaux... Je pense en particulier à Sion, Lausanne, Genève et Zurich. Autoriteiten verwachten dat ook opvang in het buitenland nodig zal zijn. Bij een brand op een industrieterrein in Noord-Scharwoude in Noord-Holland... zijn delen van zonnepanelen vrijgekomen en mogelijk ook asbest. Tot in de wijde omgeving zijn grote rookwolken te zien. De brand voet bij een autobedrijf en er liggen ook kermisprijzen opgeslagen... waaronder plusje beren. Beleggersvereniging VEB wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt... naar de problemen met apneuapparaten van Philips. In 2021 riep Philips miljoenen van die apparaten terug... omdat er deeltjes schuim loskwamen. De top van Philips had volgens de VEB tien jaar daarvoor al signalen gekregen daarover. Het weer, wind en buien, alleen in Zeeland wat droger. Later mogelijk sneeuw of natte sneeuw. Minima tussen 4 en 0 graden.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 Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. We gaan alleen omhoog als een raket naar de hemel. Uit de deur met die emo moed Wat een roze bril en een gele broek Shit, ik spend te veel en ik leef te goed Maar ik weet ook niet wat ik anders met mijn leven moet Ey, eh, Al mijn boys zet ik zeker goed En eh, paps en mams zet ik zeker goed Ey, eh, Alle chances op deze doel. Iedereen is aan het springen voor de tweede hoek uh, Nonchalant is mijn tweede naam Ik beloof bij deze dat we niet meer naar beneden gaan Zie je mijn outside, spreek me aan Voor mijn hit drop blijf ik nog wel even staan uh, Was de schoen, trek de veteraan Ik ben een veteraan Super stevig in mijn schoenen, daarom loop ik er geen meter naast In een race met haast, hoe kan ik ooit nog naar beneden gaan? hoog, hoog, steeds hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, steeds hoog, hoog en vliegen. Weer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. Gooi jezelf in de lucht, we gaan nooit meer terug, we gaan nooit meer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. We gaan alleen omhoog, als een raket die naar de hemel yes, stilstaat nooit Kijk geen raps, speel alleen quotes Ze tillen me omhoog, ik was in het duikboot Creëer mijn eigen venues en we killen ik go Zeg met chest, want de feeling is tijdloos We killen de live show, no limit als Zuidoost Weet dat mijn tijd komt, we tikken de tijd van. Live as die, om zeiken mij soms Ik word niet ijder ervan, we mijden de rij, want we glijden er langs Vintage rens, zie Mike in mijn hand Zien de longen uit mijn lijf, voor 500 man Blauwe kamelen, gauwgele bekers, roze olifanten Feestje, strijders heerlijke lijfjes De hetjes, de heertjes, laat je verleiden hoog, hoog, steeds hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, steeds hoog, hoog en vliegen. Weer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. Gooi jezelf in de lucht, we gaan nooit meer terug, we gaan nooit meer down, down. Gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. We gaan alleen omhoog, als een raket naar de hemel schoot. Down, down. Dank jezelf. Bounce. Deze vlucht. Bounce. Met veel erin ja, het had overal kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht. Bounce. Met ons. Bounce, Welkom in uur nummer 2 op deze nieuwjaarsdag van 2026, waarin we terugblikken op 2025. En je hebt kunnen luisteren naar een single van Phil Metz samen met Rens met Vlieg. We gaan nu drie nummers achter elkaar laten horen. Eerst Julia Mandoki met Portal. Daarachter hoor je, hoor je Luc Nijman met het nummer Why Can We Be Friends. En de derde in het rijtje is eh, van een dame die wij ook hier in de studio hebben gehad. Dat is in mei van dit jaar. En je hoort een eigen opname, want het is ook een hagelnieuw nummer... wat ze toen heeft eh, gespeeld. En dat is Helene met het nummer Potential. We. van drie met Julia Mondoki en Luc Nijman. En niet te vergeten ook Hilien. Zijn we toegekomen aan de opname van een uitzending die nog vrij recent is. Namelijk van december van het afgelopen jaar. En daarin was Dean Presley, nu compleet met band, te gast. Omdat hij ook nog een schoolopdracht had. Of eigenlijk een opdracht van de opleiding. Waarbij een tiny desk op video vastgelegd moest worden. Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook de geluidsopname. En die geluidsopname die ga je nu terug horen. Weer in de studio. Dean Presley, welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, eh, want eh, je hebt eh, nu een complete band bij je. Want de laatste keer was je in je eentje. Ik zou zeggen, stel ze even aan je voor. Of aan ons voor. Ja. Op de drums hebben we daar Tor Appel uit Haarlem. Links voor, de, voor mij, rechts voor de kijker is Bram Vervenne. Dat is de ruggengraat van de, van de groep, zeg maar. En eh, rechts van mij is eh, Jesse Becker. Dat is zo'n beetje de beste gitarist van uh, Alkmaar en omstreken, Jaap. Ja. Dus dat... Ja, het is alweer even een tijdje terug. Maar hoe anders is het om met een band te spelen ten opzichte van, je, van jezelf... toen je hier de laatste keer in je eentje was? Ja, nou, het, het, is sowieso veel makkelijker omdat je heel veel steun hebt aan de, aan de band natuurlijk. Ik bedoel, het klinkt veel voller en het draagt die nummers veel meer. En eh, omdat we met z'n drieën zingen, het is denk ik toch wel een, een, goede, een mooie kwaliteit van ons. Eh, dat, is, dat, ja, dat, dat lukt je niet in je eentje. We hm. hebben natuurlijk eh, vorig jaar eh, het album van jou eh, mogen zien. Het uh, debuutalbum zelfs. hoe is die ontvangen? Ja, ik, ik, denk best wel goed. We hebben er heel veel mooie dingen zijn er, uitgevolgd. En wat ik net al buiten de camera's vertelde... is dat ik met Jesse samen hebben we met de Bloekers Boogieman eventjes meegetoerd. We hebben voorprogramma Douwe Bob gedaan. Twee avonden voorprogramma Danny Vera. zelfs ook een in-store bij Velvet op Record Store Day. En ja, het is allemaal, allemaal leuke dingen. Nou ja, vanavond eh, gaan we dus een totaal andere ehm, karakter van jou eh, zien. Tenminste met band. En een heel ander soort eh, muziek gaat het, gaat het worden. Ja. Hoe kijk je er naar uit? Ik heb er onwijs veel zin in. Ja. Het eerste nummer van vanavond, mensen. Dus zet je schrap. En dat heet Seven Bridges Road. southern skies. Southward as you go, there is moonlight and moss in the trees. Down En dan kom ik weer <clears throat> langzaam in beeld lopen weer mensen. Want eh, het is natuurlijk zo dat er bepaald soort muziek wordt gemaakt. Als het om muziek gaat, wat voor, waar, waar zie jij jezelf in? Want Nederland is een beetje een hokjesland. Eh, wat, wat, eh, waar moeten we het zoeken? Ik denk dat je het heel breed moet typeren als een soort combinatie van folk, rock, Americana en country pop of zo. Ja. Het is wel een hele mond vol. Ja, ja, maar heb je dan ook voorbeelden van nou eh, voorbeelden in de zin van waar jij eh, eigenlijk je muziek aan opgetrokken? Nou, zoals jij weet ben ik natuurlijk een enorm fan van de Beatles. Maar eh, ja, de Birds, Cross the Hills en Nash, de Eagles en wat recenter bijvoorbeeld Chris Stapleton. Dat, dat, ja, dat vind ik heel gaaf. hoe zoek je dat uit? Want we, er zijn ook muzikanten die dan op een gegeven moment er een hele studie van maken. Nou, de Beatles heb ik ook wel <laughs> echt een eh, studie van gemaakt. Dat eh, heb ik alle partijen, de baspartijen, de gitaarpartijen, de toetsenpartijen, die heb ik allemaal uitgezocht. En eh, dan maak ik ook wel eens maar hele versies van nummers. Dus dan drum ik het eerst en dan, hup, dan komt dat basje. En dat vind ik heel leuk om te doen. Het is wel een beetje een, een bezigheid. Maar mm. ja, ik kan soms wel eens tot in het extreme dingen gaan uitzoeken, ja. Met andere woorden, je speelt meer instrumenten. Dat klopt, ja. ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst eh, gaan we drie nummers eh, van je horen. Want je gaat er drie achter elkaar spelen. Eh, dat zijn So Hard To Be In Love. Dat is het eerste nummer. Dan Don't Pull Me Out. En als laatste Kiss Me Again. Heeft dat nog een speciale betekenis? Ja, dat vraag je natuurlijk niet voor niks. Nee, dat was de tweede single van de, van de plaat. Mhm. En ehm, eh, dat, dat gaat over een, eh, een meisje dat ik, dat ik tegenkwam op een feestje. En ik was eigenlijk op slag verliefd. En eh, ik dacht meteen, ja, die, die is van mij en die is nooit meer van iemand anders, zeg maar. En nou, toen een beetje geflirt natuurlijk, zoals dat gaat. En twee weken na dat feestje heb ik eigenlijk nooit meer contact met haar gehad. Maar wel een liedje. Maar wel een liedje. Die gaan we straks als laatste van het rijtje van drie horen. Helemaal goed. got lost in millions of ways. And today I'll do it over again. Cause there's nothing to keep me from trying to keep me from crying my heart out about you. So here am I listening to see what I'm missing. I want what I need to be enough. Hey, it's so hard to be in love. What can I do? I just want to be with you. Is there anywhere else I can go? Cause I want to be where nobody sees me just want you to come home. Oh, no, no, don't wanna live on my own. Here am I sitting, the songs I am singing are the songs of pain and regret. I try to get over over the things that are running and wandering around in my head. So there's no more listening, it's not me who was drifting. If I me, I know I'm in enough. Hey, it's so hard to be in love can I do? I just want to be with you. Is there any? I've been out in the sun so bright But I think it's time we finally said goodnight Cause I can't take no more Don't pull me out Don't wanna go Please leave me out here in the snow Don't wake me up Don't wanna know what you've been feeling Give it some time walk through the door. Cause I don't think I can take it no more. Figure it out. Don't leave me buried in your soul. Leave me out here in the snow. inside myself and I'm losing warmth. Oh, I've been coping with my emotions. I've been trying to change my mind. But I guess for us the timing wasn't right. Like I said before, don't pull me out closer in the darkness I swear I didn't even know her when I promised That she was a diamond in the rough She was a fossil in the tough That I would take her and then hold her close to me Kiss me again Look in my eyes one more time Cause only you can make my darkest moments bright Say what you said Your words are nailed inside my mind Baby, you should know that you're the star I wanna see tonight of my meekness. She was the one who gave me hope, the only girl who felt like home. She fanned the flame in me and made me come alive. Kiss me again. Look in my eyes one more time bones are nailed inside my mind. Baby, you should know that you're the star I even weer in beeld. <laughs> dat is altijd leuk. Want je vertelde net, <clears throat> Dien, dat je dus meerdere instrumenten bespeelt. Ehm, je bent begonnen met akoestische gitaar. Hoe zit het? Ik ben begonnen met eh, piano op toetsen. Ja. Piano? Ja, daar ben ik mee begonnen toen ik een jaar of acht was. Toen ik een half jaar les. En toen beviel het me allemaal niet. Het ging allemaal niet snel genoeg. En ik kon geen noten lezen. En dat vond ik helemaal niks. Toen eh, ben ik dat wel blijven doen, maar niet op les. Toen op mijn veertiende eh, eh, leende ik de gitaar van mijn oom, die ik overigens nog steeds leen ook. Dat is niet deze, maar die, die staat nog steeds eh, thuis. Mm. En eh, toen pas kwam de liefde voor muziek echt. En ehm, toen al snel wilde ik een bas hebben en een drumstel hebben. En nou ja, toen, ja, als je eenmaal bent begonnen, dan, dan is het stoppen heel lastig, zeg maar. Ja, maar daarmee kan je eigenlijk als het ware gewoon wat je in je hoofd hebt zitten uitvoeren. Omdat je dan in de ruwe basis begint met eh, al die instrumenten. Nou, in grote lijnen wel, maar ik kan het natuurlijk niet zo goed spelen als, als eh, de, het Thor, Bram en Jesse. Eh, maar in grote lijnen kan ik wel een beetje uittekenen hoe het moet klinken, ja. ja. <clears throat> nu ben je al een tijdje bezig, ook met deze drie heren. heb je ook een speciaal moment waar je aan denkt... nou, dat was toch wel een meest hoogtepunt die we beleefd hebben? Ik denk dat de echte hoogtepunten, dat we die niet eh, op de radio eh, kenbaar <laughs> kunnen maken. Maar ehm, nee, we hebben... Eh, ja, ik, ik denk dat wat ik het leukst vond waren de twee avonden voor programma Denny Vera in het Amsterdams Bostheater. Dat, dat, dat zijn wel de hoogtepuntjes, denk ik. Nou heb ik ook begrepen dat je met op het plein, zomaar op het plein, ook gedaan heb. Was dat ook met deze drie eh, heren? Dat was ook met deze drie heren, ja zeker. Ja, dat was ook een enorm feest. worden toen, eh, eh, we wilden na ons optreden wilden we nog naar de volgende kijken. En toen wilden we in het publiek gaan staan, maar daar was geen plek meer. Dus toen zijn we maar van boven zijn we gaan kijken. Dus ik heb begrepen dat er ruim 2000 mensen naar ons hebben gekeken daar. Dus dat is wel heel, heel mooi. Ja. Een hoogtepunt dus. Ook zeker een hoogtepunt, ja. We gaan nog één nummer van je horen, of van jullie horen. En dat is Count On Me. Zeker. Could you tell me how you feel if I'm dreaming if it's real. Could you tell me who you are? When I see your heavy eyes and your smile that's telling lies, all I want is you to show me who you are. Cause no matter what, you can count. matter what, you can count on me. If there's something you must say, don't be afraid. I'm on my way, and I'll show you who I am. I can tell, but wonder why I've been hiding all this time. All I want is me to show you who I am. Cause no matter what, you can count on. Dus, uh, wat zeg je? Ja, want bij de afsluiting eh, moest ik nog wat eh, doen. Ja, nee, ik, eh, ik weet dat had ik <laughs> gezegd dat ik nog een afsluiting zou doen. Ehm, want zijn er na, deze, na, dit optreden nog wensen die je nog hebt, eventueel? ik heb heel veel wensen, <laughs> maar ehm, Nee, ja, goed. We gaan nog heel veel leuke dingen doen. We mogen in mei mogen we in de Cavern Club in Liverpool spelen bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt een bucketlist dingetje en dat wordt in vervulling gebracht. Dus dat vind ik heel gaaf. En eh, jullie zeiden net gekscherende avonds live, maar eh, dat komt ook nog wel, hè jongens? <laughs> dat is ook nog wel de bedoeling dat dat ooit een keertje eh, mag, ja. Goed, dankjewel. Jij bedankt. En tot zover het optreden van Dean Presley van december 2025. Vrij recent dus door met een blok van drie stuks. En wel met een eigen opname van Shoe. Een nummer wat ze nog niet eerder had uitgebracht, maar wel bij ons heeft eh, gespeeld. Waarbij ze een bijdrage kreeg van Niemand minder dan Mezes. En die kennen we nog van de popronde van dit jaar. En als we het dan toch over Mezes hebben... dan kunnen we na Dreamcatcher ook zijn single laten horen. Namelijk Low Fire, die hij dit jaar heeft uitgebracht. En als laatste van het hele rijtje hebben we ook nog een nummer van Send Me Flowers... die ze hebben uitgebracht bij het King Forward Records. En dat nummer wat je hoort is In My Head Today. blokje van drie, waar we begonnen met Shoe, met Dreamcatcher. Gevolgd door Mezes met Low Fire en daarna Send Me Flowers met In My Head Today gaan we dit uur afsluiten. Het tweede uur wel te verstaan. En die afsluiting volgt met een band uit Volendam die weer van zich heeft laten horen het afgelopen jaar. In een optreden Tijdens de Piers in oktober van dit jaar liet Alaska weer horen dat ze bezig zijn met nieuw materiaal. En een van de singles die ze dit jaar hebben uitgebracht is Scraps. Scraps of gold, scraps of gold I kept and scraps I stole. The things I bought, the things I get, the things I don't remember well. I think I found you there as well. spark hope for my soul And like some light would then beam out of me Was it God that I'd have felt So deep inside, oh how I wept Of happiness so true it couldn't be shared Through anyone but you teaches me repent for my sins through song. I will not lament the death of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. But with this better beside me. I'll pledge allegiance to the folk song. harpies will screech from across the street. Reassurance seeking sinners will clod my feet.